van 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ziggo en Vodafone mogen fuseren, heeft de Europese Commissie besloten. Er is wel een voorwaarde. Vodafone moet uit de vaste telefonie stappen, maar dat had het bedrijf zelf al voorgesteld. Volgens de Europese Commissie blijft er na de fusie genoeg concurrentie over. Ziggo en Vodafone gaan samen de strijd aan met KPN... omdat zij straks ook op een eigen netwerk vaste en mobiele diensten kunnen aanbieden. De Turkse politie heeft een inval gedaan in het kantoor van een wetenschappelijke organisatie in Istanbul. Een landelijke tv-zender meldt dat er veel arrestaties zijn verricht. Sinds de mislukte staatsgreep maakt de Turkse politie jacht op Gulen-aanhangers in bijna elke sector van de samenleving. Behalve militairen, ambtenaren en rechters zijn er ook al veel docenten in het hoger onderwijs ontslagen of vastgezet. De inval bij de Wetenschappelijke Raad is een nieuwe stap van de regering in de strijd tegen vermeende voorstanders van de coup. Straks wordt duidelijk of de staking van een deel van het grondpersoneel van KLM vanavond doorgaat. De FNV heeft een werkonderbreking gepland van anderhalf uur op Schiphol. Zo wil de bond de druk opvoeren op de KLM om mee te gaan in de eisen rond loonsverhoging, vakantiedagen en flexwerk. Eerder vanmiddag, vanmiddag diende een kort geding van de KLM om de staking te laten verbieden. De rechter moet nu uitspraak doen. Als de staking doorgaat worden volgens de KLM duizenden reizigers gedupeerd. Tijdens de Canal Parade zaterdag in Amsterdam is er meer politie op de been dan andere jaren. Dat is nodig vanwege de terreurdreiging en de vele bezoekers die worden verwacht, zegt de gemeente. Er komen ook speciale eenheden die snel in actie kunnen komen. Er zijn geen concrete aanwijzingen voor een aanslag tijdens de Canal Parade, maar na de aanslagen in Europa willen de autoriteiten niets aan het toeval overlaten.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 que no te nombre nunca más. Que gano con decir que una mujer cambió mi sueño a plain old oh, no surprise girl. So I was a bit surprised, just let me paralyzed when she started to impress me with the steel blue eyes. Breath so fast, I thought you would last. You ripped my shirt, then things got nasty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 myself. You put this feeling in me. laying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 living dangerously.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 Bye.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 again